Ik kan niet met je leven. Laat me alleen. Ik wil je nooit meer zien. Alles wat ik had, heb ik aan jou gegeven. En wat ik in me had, dat heb jij nog nooit gezien. Schrijf me nooit geen mooie brieven meer en leg je bij mijn laatste woorden neer. Ik wil niet leven in onzekerheid, maar dat gevoel raak ik niet kwijt. Je hebt je allerlaatste kans gehad. Ik dacht dat jij wel wat meer klas zo anders. Ik ben weer blij dat ik dit heb gedaan. Nee, ik heb geen spijt, want mijn leven is veranderd. Ik ben van jou bevrijd, ja, jij bent net op tijd gegaan. Schrijf me nooit geen mooie brieven meer En leg je bij mijn laatste woorden neer Ik wil niet leven in onzekerheid Maar dat gevoel raak ik niet kwijt Je hebt je allerlaatste kans gehad Ik dacht dat jij wel wat meer klasse had Maar ook daar wordt geen mooie brieven meer. En leg je bijna laatste woorden neer. Ik wil niet leven in onzekerheid, maar dat gevoel raak ik niet kwijt. Je hebt je allerlaatste kans gehad. Ik dacht dat jij wel wat meer klasse had.